4 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat het verzoek van de Britse premier May... om de brexit-datum op te schuiven naar 30 juni veel vragen oproept. Hij hoopt dat er meer duidelijkheid komt uit Londen... voor de extra Europese top van volgende week. Ook andere EU-landen reageren terughoudend... op de nieuwe brexit-datum van May. Het uitstel is alleen mogelijk als alle EU-landen akkoord gaan. Op de Brunsumer Heide is het monument ter nagedachtenis aan Nicky Verstappen vernield. Er zijn stukken steen weggeslagen, waarschijnlijk met een zwaar voorwerp, schrijft 1 Limburg. De politie houdt mensen op afstand tot de recherche een sporenonderzoek heeft gedaan. Het monument werd al drie keer eerder vernield. De Fiat heeft drie voormalige functionarissen van een bedrijf uit de West-Betuwe aangehouden. Ze zouden ruim 1 miljard euro hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India. Het Nederlandse bedrijf fungeerde als inkoopkantoor voor die onderneming. Er werden materialen en diensten ingekocht voor een gaspijpleiding in India. Volgens het OM verhoogden de drie verdachten de facturen daarvoor. Het bedrijf in India kon daardoor twee keer de kosten declareren bij afnemers van gas. Het extra verdiende geld werd door het Nederlandse bedrijf afgeroomd via valse verzekeringscontracten. Vier medegevangenen van Gugman T. waarschuwden kort voor zijn vrijlating... dat hij radicaliseerde en verontrustende uitspraken deed. Dat meldt een bron aan Peter R. de Vries. Gugman T., de verdachte van de aanslag in een Utrechtse tram... zat in februari nog vast voor inbraak en winkeldiefstal. In de gevangenis was onder meer een incident met een bewaker... over bidden in de arbeidszaal. Het weer, periode met zon en hier en daar stapelwolken. Het is 9 tot 14 graden. Morgen veel wolkenvelden. Later breekt de zon op steeds meer plaatsen door. En het wordt dan 15 tot 19 graden.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 De tunnel is daardoor dicht, gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren, maar je kunt in de tussentijd natuurlijk beter omrijden of je moet eigenlijk omrijden en dat kan dan via de Velsertunnel over de A22. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ook 5 kilometer en een kwartier verdraging.